2 uur. Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. De gezochte Belgische militair staat nu ook op de lijst van Interpol. De hele week werd er naar de zwaar bewapende Jurgen Konings gezocht in een groot natuurgebied in België. De man zou onder meer een bekende viroloog hebben bedreigd. Nu wordt ze dus ook internationaal gezocht voor het dreigen met een terroristische aanval. In het bos is de zoekactie gestaakt, maar op de achtergrond wordt doorgewerkt, zegt deze VRT-verslaggever. Heel concreet proberen de speurders nu alle locaties te achterhalen waar de man zich kan schuilhouden. En dat op basis van bijvoorbeeld zijn familie, vrienden, ex-collega's, ook gelijkgezinden. We zagen de voorbije dagen heel wat sympathiebetuigingen voor de man. Toch zou nu blijken dat hij niet heel veel dichte vrienden heeft. In de haven van Rotterdam heeft een duikteam van de douane 220 kilo cocaïne gevonden onder een schip uit Brazilië. De drugs zaten verstopt in vier sporttassen in een ruimte aan de onderkant. De tanker wordt gebruikt voor het vervoer van fruitsap. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Op de snelweg A2 bij het Gelderse Hedel was vannacht opnieuw een politiecontrole. Vorige week was daar ook al één. Heeft te maken met een fruithandel die afgeperst wordt... dat er al ruim twee jaar wordt afgeperst en bedreigd door drugscriminelen. Bij de controle is één man opgepakt die een vuurwapen bij zich had. Oud-BBC-journalist Martin Bashir heeft spijt betuigd... naar aanleiding van het interview van prinses Diana uit 1995. Misschien heb je dit wel eens gehoord. Do you think Mrs Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage? Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded. Niet lang daarna gingen prinses Diana en prins Charles uit elkaar. Deze week bleek dat de interviewer dat gesprek regelde door valse bankafschriften te laten zien... waardoor het leek alsof de koninklijke familie info over Diana verkocht aan de tabloids. In een Britse krant zegt Bashir nu dat hij Diana nooit heeft willen kwetsen... en dat dat naar zijn mening ook niet is gebeurd. Wel zegt hij tegen haar zonen William en Harry dat hij diepe spijt heeft.